Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Ook op de tweede dag van de Olympische Spelen heeft Nederland nog geen medailles gewonnen. In de finale van de 100 meter schoolslag gisteren eindigde zwemmer Arno Kamminga als zesde en Casper Corbeau als achtste. En bij de vrouwen is Tess Schouten niet gelukt om finale te bereiken van de 100 meter schoolslag. En vandaag is er ook niet veel kans op metaal voor Nederland. Judoka Julie Beurskens wordt gezien als een van de weinige kanshebbers voor een medaille. De branden in het Canadese dorp Jasper zijn na een week onder controle. Een derde van de gebouwen in de populaire plaats is verwoest. Maar in de omliggende natuurgebieden woedt nog altijd hevige branden. Het is de grootste natuurbrand in 100 jaar. De brandweer van Mexico, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland helpen mee met blussen. Een bestuurslid van een amateurvoetbalclub in Poeldijk heeft 130.000 euro verduisterd van zijn eigen club. De club heeft aangifte gedaan, maar rekent er niet op dat het geld snel weer terug is, meldt Omroep West. De leden van de club zijn op de hoogte gebracht. Volgens de voorzitter van de Westlandse voetbalclub is er ondanks de diefstal geen financiële nood. De Libanese minister van Buitenlandse Zaken wil een grootschalig internationaal onderzoek... naar de raketaanval op een stad in de door Israël bezette Golanhoogte. Daarbij kwamen twaalf spelende kinderen om het leven. Israël en de VS stellen dat Hezbollah verantwoordelijk is voor die aanval... Maar de gewapende groepering uit Libanon ontkent dat. Formule 1-coureur George Russell noemt zijn disqualificatie hartverscheurend. De Mercedes-coureur kwam als eerste over de finish in de Grand Prix van België... maar na de race bleek zijn auto anderhalve kilo te licht. Mercedes-teambaas Toto Wolff erkent dat er een fout is gemaakt... en heeft zijn verontschuldigingen aangeboden aan Russell. Het weer, het is een graad of 10 en lokaal is er kans op mist.